Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een delegatie van de Libische opstandelingen heeft in Washington niet de erkenning gekregen waarop ze had gehoopt. De Libische interim-premier Gibril sprak in het Witte Huis met de nationale veiligheidsadviseur van president Obama. Die zei dat de Libische overgangsraad een legitieme en geloofwaardige gesprekspartner is voor de Verenigde Staten, maar wilde de raad niet erkennen als interimregering. Jibril had daar wel op gehoopt. Erkenning is volgens hem nodig om het moreel van de opstandelingen hoog te houden, om internationale hulp te krijgen en om het regime van Gaddafi verder te isoleren. De vrouw van de Egyptische oud-president Mubarak ligt net als haar man in het ziekenhuis. Ze zou een hartaanval hebben gekregen kort nadat de rechter had bepaald dat ze 15 dagen moet worden vastgehouden voor verhoor. Ze, ligt nu op de intensive care van het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh, waar ook haar man wordt verpleegd en vastgehouden. De 70-jarige Suzanne Mubarak wordt verdacht van corruptie. Ze zou de positie van haar man hebben misbruikt om zichzelf te verrijken. De gouverneur van Louisiana heeft de inwoners in het zuidoosten van de Amerikaanse staat opgeroepen om het gebied te verlaten. Hij heeft dat gedaan omdat de aanzwellende Mississippi-rivier voor grote problemen blijft zorgen. Het leger opent waarschijnlijk in de komende 24 uur een overlaat om twee grote steden te beschermen, waaronder de havenstad New Orleans. Mocht het waterpeil in de rivier verder stijgen, dan overweegt de kustwacht om ook een vaarverbod voor grote schepen in te stellen rond de stad, wat grote economische gevolgen heeft. Als de overlaat van de Mississippi wordt geopend, komen honderdduizenden hectares land in het zuidoosten van Louisiana onder water te staan. In het gebied lopen zo'n 25.000 mensen gevaar. Het weer, vannacht is het droog, minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland.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 use this thing to the all stage in around town with me make this music? Let's go crazy. Do a song. Oh my. sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived. Super sounds of the 70s.